Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Japan zijn twee helikopters van de marine vermoedelijk neergestort. Daarbij is zeker één zittende om het leven gekomen. Naar de, de zeven anderen wordt nog gezocht. Volgens het Japanse leger zijn de helikopters waarschijnlijk neergestort... tijdens een nachtelijke oefening in de buurt van een vulkanische eilandengroep. Er zijn onderdelen gevonden van een van de twee toestellen. De oorzaak van de vermoedelijke crashes is nog onbekend. In Amsterdam is de nacht tegen seksueel geweld aan de gang. Zo'n 500 deelnemers lopen een tocht van 20 kilometer door de hoofdstad... om aandacht te vragen voor seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen. Met het initiatief is ruim 100.000 euro opgehaald... liet organisator Plan International weten bij de start van de mars rond middernacht. Volgens de organisatie heeft wereldwijd 1 op de drie vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. De Palestijnse president Abbas zegt de relatie met de Verenigde Staten te heroverwegen. Hij doet dat na het Amerikaanse veto tegen een volledig lidmaatschap voor Palestina in de VN-veiligheidsraad. Abbas zegt dat de VS alle beloften met betrekking tot de twee-staten-oplossing... en het vestigen van vrede in de regio heeft gebroken. Na maandenlang gesteggel is het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord met een steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne. Die steun is cruciaal voor het land dat ruim twee jaar geleden werd binnengevallen door Rusland. De republikeinse leider in het huis ging uiteindelijk akkoord met de steun... nadat hij meerdere geheime rapporten van de inlichtingendienst heeft ingezien. De steun aan Oekraïne is volgens hem nu in het belang van de Amerikaanse nationale veiligheid.